ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Straaljagers van het Nederlandse leger hebben vannacht Russische drones neergehaald boven Polen. Dat zegt demissionair defensieminister Brekelmans. In Polen staan Nederlandse F-35's als onderdeel van de NAVO. ambassadeurs van NAVO-landen zijn nu aan het overleggen. Die meeting was al gepland. Er komt snel een aparte bijeenkomst om te praten over de Russische drones. De Europese Commissie wil Israël harder aanpakken. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens de Europese troonrede, de State of the European Union. Ze vindt de oorlog in Gaza onacceptabel en komt met nieuwe sancties tegen Israëlische kolonisten en extremistische ministers. Ook wil ze een handelsverdrag opzeggen. Lidstaten moeten daar wel nog mee akkoord gaan. En in Frankrijk zijn blokkeer alles protesten begonnen. Actievoerders willen in heel het land wegen, kruispunten en bedrijventerreinen blokkeren. Ze zijn tegen bezuinigingen die president Macron heeft aangekondigd. Correspondent Frank Renaud ziet het verkeer al flink vastlopen. Ik sta bij een eh, rotonde langs de departementale weg hier. En die is geblokkeerd, die hele rotonde. Er zijn pallets in brand gestoken op de rotonde, waardoor het wel lekker warm is en vroeg op straat. Overal op de wegen hier rondom die rotonde zijn autobanden en ook weer pallets neergelegd. En als ik nou links en rechts kijk, zie ik op allebei de wegen die hier op uitkomen... echt honderden meters aan file, stilstaande vrachtwagens staan... die er dus niet meer door kunnen. Er zijn bijna 80.000 Franse agenten op de been vanwege de protesten. Studenten aan de Universiteit van Gent kunnen zomaar les krijgen van een leraar die jonger is dan zijzelf. Nicola is 17 en blinkt al zijn hele leven uit. Ik heb in het lager drie klassen overgeslagen. Dus ik was aan mijn 14 al klaar met het middelbaar en dan wiskunde gaan studeren aan de UNIF. En dan zag ik deze job online komen. En er stond eigenlijk enkel masterstudenten. Maar ik heb toch uh, gesolliciteerd en uiteindelijk de job gekregen. Zijn grote droom is om een 40 jaar oud wiskundevraagstuk op te lossen. Als hem dat lukt kan hij daar een prijs van een miljoen dollar voor krijgen. Het weer is vandaag lang droog met af en toe wolken en af en toe zon. Later zijn er vanuit het zuidwesten wat buien. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat nog file tussen Amsterdam, Rivierenbuurt en Durgedam. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A22 van Velsen naar Beverwijk. Daar is de weg even dicht bij de Velsertunnel door een te hoge vrachtwagen. Op de N208 loopt het ook vast vanuit Sassenheim tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22.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 Je hebt eerst de twee uur al gedaan. Dus dat ga ik niet nog een keer doen, want dan, eh, dan blijft er niks van de week over. Ik ben heel weekhartig. Ik ben zo weekhartig. Zo zout heb je het nog nooit gegeten. Zo hartig ben ik. En week. doet er weer. Let op, daar komt hij. Herb Alpert en zijn Tijuana Brass Taxi, ja! We gaan Homeward Bound. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm-hmm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm-hmm. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me I was home Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Ja, Simon en Garfunkel, luisteraars. Simon is eh, natuurlijk eh, Simon. Want ik moet het wel goed uitspreken. Het is natuurlijk Engels, hè, Simon. En Carfunkel is natuurlijk Garfunkel, Art Garfunkel. Eh, ik heb het al meer verteld hoor, maar ik heb hem een paar jaar geleden... heb ik hem in de Philharmonie in Haarlem. Dat is een, was vroeger het concertgebouw in Haarlem. Dat is vandaag de dag dus de Phil, oftewel de Philharmonie. En daar heb ik Art Garfunkel nog zien optreden. Oud mannetje, weet je haar nog aan de zijkant, die krullenkop, uh, eh, die was hij kwijt. Maar dat engelenstemmetje van die man, dat is nog eh, fantastisch. En dat geldt ook voor Koentje Wouters van Clouseau. Eh, ze zeggen, duif, waarom, waarom draai je nou nooit eens wat van Clouseau? Laat me nou toch niet alleen, duif? Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren sloop die muren om me heen. Help me zo bij jou te komen. Laat me eens je gezel zijn. Wees de gids die me zal leiden. want ik ben reeds lang op reis. En zo moe, kom en bevrijd me. Neem me mee naar je land. Vol muziek en vol dromen. Leid me naar me in jouw oor. Niet alleen papa, papa, hè? ook mama, mama. Ma mag ook meedoen. Radeloos en verloren. Het is toch wel zielig voor die Koen, helemaal vol. Wat een mooie plaat is het eigenlijk. Hartstikke mooie plaat van Koentje Wouters. Eh, radeloos, en, en, maar niet alleen. Is hij hoor, want hij heeft zijn broer altijd bij hem. En ze zingen samen natuurlijk. Hè? Nog steeds, heb ik begrepen, luisteraars. Southern Nights, zuidelijke nachten. Daar verlangen we allemaal naar, het zonnetje. Southern Nights. you mention the trees Whistling tunes that you know and love so Southern nights Just as good even when closed your eyes I apologize To anyone who can truly say That he has found a better way southern sky. Well, its precious beauty lies just beyond the eye. It goes running through the soul like the stories told of old. U luistert naar ZFM Zandvoort, luisteraars. De radio die helemaal eh, in eh, Schiphol te horen is. En ook eh, als je de kant naar het noorden gaat. Bij Alkmaar, tegen Alkmaar aan, zeg maar. Daar, daar gaat het wel een beetje... Daar verdwijnt het een beetje, de sound natuurlijk. Want zover trekt die even met dan niet. Maar ik moet zeggen, we zijn ver te beluisteren. Met onder meer de Guitarman.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 The voice begins to falter and the crowds are getting Ja, het zou er gebeuren dat je toch zo goed gitaar kan spelen, luisteraars. Eh, nou, dat eh, was niet David Casey. die, die, eh, die begeleidde dat wel met ritmegitaar. En ik geloof dat hij ook wel een beetje toetsen speelde, maar... de solo die hier werd gespeeld, er was een andere gitarist, ik weet niet precies wie. Zou zomaar eens Eric Clapton geweest kunnen zijn, geworden geweest gedaan. Ik weet het niet hoor. Ik mag me er niet aan vasthouden. Ik laat me trouwens ook niet vasthouden, want... Ja, eh, iedereen kan me wel vast willen houden. Dat gaan we niet doen, eh, luisteraars. The Little Things, de kleine dingen. Dave Barry. Eh, in het leven, luisteraars. De kleine dingetjes doen het. Eh, als je wel eens op eh, vakantie ging vroeger, als je nog jong was... dan had je wel eens een vakantieliefde. En soms duurde dat twee weken en, dan zag je het nooit meer. Of je zag hem nooit meer. En, en dan schreef je nog wel eens een briefkaartje of zo. Of je probeerde een, brief te posten. Of je, toen had je nog geen... In mijn tijd in ieder geval had je nog geen mobieltjes. Dus je kon niet bellen. althans niet makkelijk. Sommige mensen hadden wel een huistelefoon natuurlijk... maar dan, eh, als je dan naar Spanje wilde bellen of zo... Nou, dat kost dan een vermogen, dus dat deed je dan niet. Eh, maar er zijn ook mensen die hebben daar gewoon drie zomers van genoten.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 Nou ja, dat is dan uh, pech hebben, hè? Dat is gewoon pech hebben. trakteer u nogmaals op Glenn Gamble. Eh, we zijn bijna aan de klok van half twaalf. Laten we de cabaret er maar ingooien. Wie heb ik voor u? Hans Steven. En die gelooft in het sprookjesbos. Vroeger, hè? Vroeger. Toen geloofde ik altijd... dat er ergens op de wereld... een sprookjesbos was... Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. nou ja, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd. was het ook wel eens maar dan werd het wel opgelost. En was bijvoorbeeld een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee, die werd gewoon was uitgebonjourd. of de heks kwam tot één keer. Dat kon natuurlijk ook. Ik geloofde daarin. Totdat ik in jaren 25 was. En toen snapte ik in één keer, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes. De dieren konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen door een roosje, geen rood kapje, geen assenpoester, geen repelsteeltje, geen gelaagde kat. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. ja, die bestaan wel, kabouters. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. ja. Eh, die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. En die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewoon de wensenkleren. Alleen een hele kleine maat. ik kwam nog steeds tegen. En, eh, en eh, ja, toen vroeg ik aan hem, eh, ja, gewoon zo, ja, ja, waarom hij geen puntmuts op had. en werd heel echt kwaad. ja, ik snapte dat ik van, ja, het was wel in een bos waar ik het tegenkwam, dus ik dacht... <laughs> ja, dat was raar. Nee, maar hij, kwam me zo tegemoet gelopen zo. En zei ik zo, eh... Hallo, kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik ben hem zand te gooien zo. Hey, en... en toen zei hij zo, eh, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. Er is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè? Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei tegen hem... Je hoeft er niet aan hoor! Kaboutertje! Ik ben dol op kaboutertjes! Waar is je holletje? Dat is maar rood, maar met zijn beetjes stampen zo. Kijk doe toch rustig, man. En toen dacht ik van, weet wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven. Dan wordt hij rustig. Dus, nou... Ja, ik pak hem zo vast. moet ik hem een kusje geven, broertje ik te spugen. Gadverdamme. Ik zeg, jij bent een stoute boutertje. En liet hem los. Toen ging hij op de grond liggen huilen. En een boutertje. En je hoeft hem niet te huilen. Hmm, moet een duidelijk balletje. Waarom mij je nou? Hmm, niet. Um, waarom mij je een kabaretje? Dat doet ik helemaal niet. Je moet niet duidelijk kabaretje. Nee, ik vind niet... Hmm. kijk dan kabaretje, kijk dan. Go, go, go, go, go, go. Hey, kaboutertje, niet... Uh... ik over het hoofd, eindelijk ook zijn hoofd en dat bleef me huilen. Ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom? Omdat het verdwaald is. Tuurlijk. Kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld? Ik moet hem terugbrengen. Naar het diepste punt van het bos. Nou, toen heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een hele eind bos ingesleept. Daar heb ik een hoortje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje geven, maar ja, dat wilde hij niet. Ah, <laughs> dan niet. En, uh... En hij bleef maar huilen, klagen en schelden. Maar ik zei, nee kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja. Jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou moet ik gaan, kaboutertje. En dan, eh, ja, ben ik naar huis gegaan. Want, eh, ja, kom op. <laughs> Blijf niet in de gang. en dan thuis Speciaal voor het kaboutertje heb ik thuis een walsje geschreven. Ja, daar gaan we niet meer naar luisteren, luisteraars. Want eh, eh, die, die kaboutertjes die eh, kunnen dan wel eens heel kwaad worden. En dan komen ze met, met z'n zeven, zeven dwergen... en halen ze een witje erbij. Nou, dan is het thuis zoek, hoor. Everybody loves in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keep saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Ja, dat was de oud-luisteraars. Dat was eh, onze goede vriend eh, Dean Martin. Ja, dat was een wijvendief hoor. Een vrouwendief moet ik zeggen. Wijven mag niet zeggen. wijven, dat, is, dat klinkt zo oneerbiedig. Nee, een vrouwendief was dat, Dean Martin. Die had eh, eigenlijk stropers de kont wat dat betreft. Want als hij ergens binnenkwam, dan had hij er meteen tien om hem heen. Hè? Everybody loves somebody sometimes. Nou, dat was bij hem dagelijkse, eh, eh, dagelijkse eh, kost, hoor. Dat kan ik wel zeggen met Dien, ja. Ehm, en met Dien verstanden dat ik nu weer een ander nummer ga draaien. Dr. Hoek en de Medicine Show. When your body's had enough my side I've got to be touching you Let me rub your tired shoulders The way I used to do Look into my eyes And give me that smile The one that always turns me on my mind gelukkig hadden we dokter Hoek erbij... die ons helemaal behandelde. Eh, als je met, je met je lijf op de vloer ligt, dan, eh, dan is het mis. Maar dan komt dokter Hoek en dan komt het met zijn medicijnen komt hij dan... en dan is het weer helemaal goed. Come closer to me So I can see heaven in your eyes Come closer to me so I can be close to paradise. Thrill me with your kisses. Let me learn what bliss is. Kiss me once and then we'll kiss and kiss again, and life will be divine. Come closer, my dear, so I can hear music in my heart. I've waited so long to hear the song that your love will start. Darling, I'll adore you. Live my life just for you ask is this Please give me one more kiss and whisper you'll be mine Acércate más y más y más Pero mucho más Y bésame así Kiss me once and then we'll kiss and kiss again And life will be divine Come closer, my dear So I can hear music in my heart I've waited so long to hear The song that your love will start Darling, I'll adore you Live my life just for you All I ask is this Please give me one more kiss And whisper you'll be mine het komt allemaal niet makkelijk op ons pad. Words don't come easy, luisteraars. Nou, eh, wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Een prachtig nummer van uh, Niels Sedaka... oorspronkelijk gezongen door Karen Carpenter. Over een mannetje wat kaart zit te spelen op, eh, op zijn computer. Solitaire. Ja, jammer dat zij niet meer onder ons is. Karen Carpenter met het prachtige nummer Solitaire. Ik speel het zelf als luisteraar. Doet u het ook wel eens, eh, dat, dat, dat, kaartspelletje op uw computer? Dat je al die kaarten onder elkaar moet zien te krijgen en zo. En uh, het verveelt ook eigenlijk niet. Je kan het elke dag een, een kwartiertje spelen of zo. Ik vind het wel leuk. Ik, ik doe het nog wel eens op mijn computertje thuis. Eh, misschien u ook wel. En misschien mijn collega Hans Wassenaar, want daar gaat u straks naar luisteren. Want u denkt van, ja, Duif, je hebt aardige muziek... maar mijn collega Hans Wassenaar, die heeft ook zoveel muziek eh, heeft die, eh, bij handen, zeg maar. Hans, kom eens even deze kant op, jongen. Oh, je, oh, gaat, oh ja, hij neemt een andere microfoon. Oh, hij neemt een andere microfoon. Dan, dan, dan zet ik die microfoon weer open, Hans. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ja, we zijn er weer, hè? Ja, ja, ja we zijn er. we hopen in ieder geval dat de uitzending beter gaat dan verleden week. Want eh, we je kent de wet van Murphy, hè? Ja, dan hadden we een beetje trabbel met de techniek. Maar eh, dat gaat vandaag lekker. Ja, het gaat goed, hè? Want eh, ik luister altijd vanaf negen uur naar je. Ja, ook. En ja, ja, ja, ja. dat is, eh, kan je dat aan allemaal? Dat kan ik hartstikke goed aan. Dat doe ik altijd <laughs> samen met mevrouw. vrouw. Oh, kijk. Ja, ja. Eh, luisteren bedoel ik dan, hè? Ja, ja. Oké. <laughs> Ja, nee, ik verdenk je nergens van. Jongen, dat, dat eh, mag ik helemaal niet zeggen. Hé, <laughs> hey, maar we hadden het net over een artiest eh, genaamd, eh, hoe heet hij ook weer, die man? Wat verdorie, dan ben ik even zijn naam kwijt. Alan Jackson. Ja. En Alan Jackson, dat zei, dat zei je helemaal niet. Nee, ik kan hem niet. Ik, eh, zoals ik die foto zie, is het een countryzanger. Maar... Het is een countryzanger. Ja, ja, verder ken ik hem niet, nee, sorry. Hij heeft een prachtige stem. Misschien als ik het hoor wel, hoor. En hij heeft een prachtig nummer en dat heet Remember When. Oftewel, denk nou nog eens terug aan de tijd dat je verkering voor het eerst had. Jeetjes, dat is lang geleden. Ja, heel lang geleden. <laughs> was dat met de vrouw waarmee je nu bent? Ja, ja, ja. ja. Was de eerste ja. zo. Nou, niet nou, de eerste, maar wel nou, de belangrijkste. bedoel ik. Wie wel was de, belangrijkste. Wie was de eerste? Die, ja, dat vertel ik niet. Dat, hij. Die houden geheim. Leeft ze nog? Eh, weet ik ook niet. <laughs> maar daar denk je misschien toch nog wel eens aan terug, stiekem. Eh, en eh, dit nummer gaat er een beetje over. Remember When. Nou, geniet ervan. Ja, dankjewel. disassembled, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. ja, ik, ik ga er toch uit met een... Uh, met uh, Lady Gaga. Remembers This Way. Samen met Bradley eh, Cooper. Uh, ik neem afscheid nu. geniet strak van het repertoire van Hans Wassenaar. En ook allerlei nieuwtjes die hij ons gaat vertellen over wat er te doen is in Zandvoort en omstreken.